Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Europese Commissie wil 50 miljard euro beschikbaar stellen voor een betere infrastructuur, duurzame energie en sneller dataverkeer. Moet leiden tot meer banen en een betere concurrentiepositie. Het grootste deel van het geld gaat naar het verbeteren van wegen. Ook is het de bedoeling dat de helft van de Europeanen in 2020 snel internet heeft. De miljarden worden beschikbaar gesteld via de uitgifte van speciale obligaties, waarmee het risico voor investeerders wordt verminderd. Plannen moeten nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europarlement. Op een boerderij in de Amerikaanse staat Ohio zijn tientallen wilde dieren ontsnapt. De grizzlyberen, tijgers, leeuwen en luipaarden lopen vrij rond. De eigenaar van de boerderij is doodgevonden op zijn erf, maar hoe hij is gestorven is nog onduidelijk. De kooien van de dieren stonden open. Bewoners zijn verzocht om binnen te blijven en scholen in de buurt zijn gesloten. De Tweede Kamer ziet er niets in om pomphouders weer alcohol te laten verkopen. Pompstations maakten vandaag bekend dat vanaf volgende maand op verschillende plaatsen weer bier en wijn kan worden gekocht. Dat is al elf jaar verboden, maar de pomphouders willen een proefproces uitlokken. Volgens de pomphouders is niet gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers door het verbod is gedaald. Maar een Kamermeerderheid wil niets aan de regels veranderen. De Thaise regering heeft zich laten overvallen door de overstromingen die het land teisteren. Dat heeft de nieuwe premier van Thailand toegegeven. Ze vroeg om genade van de media en solidariteit van het volk. De premier zei dat haar kabinet er alles aan doet om zo duidelijk mogelijke informatie te geven over de dreiging. Maar volgens een peiling heeft 87% van het volk geen vertrouwen meer in de coördinatie van de ramp. De hoofdstad Bangkok krijgt mogelijk toch te maken met de overstromingen, terwijl de overheid eerder zei dat de hoofdstad gespaard zou blijven. Het weer, er trekken enkele buien over het land. Bij een stevige westen tot noordwestenwind is het zo'n 12 graden. Morgen valt er nog een enkele bui en is er wat meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 11 graden. Dit was... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij zoeterwoude Dijk 2 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 2 kilometer vanwege een technisch onderzoek op de A20. Richting Gouda staat bij Rotterdam Centrum 2 kilometer en richting Hoek van Holland 5 kilometer.